Klein feestje. Nummer 11. Ja man. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. En we kunnen maar blijven doorgaan. Elke elfde is een elfstrum, zoals ik al aangaf. En eh, nou ja, goed. dus zullen wij op gepaste wijze eh, proberen vorm te geven. Meanwhile, zal ik de klok eens even zachter zetten, want hij tikt al door. Ehm, maar goed, vorige week eh, eh, heb ik getracht bijna dagelijks een podcast te maken. En ehm, ik heb besloten om deze week niet te gaan minderen, maar wel te gaan voor iets meer kwaliteit. Dat, dat zou verhoudingsgewijs kunnen betekenen dat je wat minder podcasts effectief per week, uh, ja, kunt luisteren. Maar dat brengt dan op den duur hopelijk eh, wel mee als eh, positief iets daaraan dan dat de, de, de kwaliteit iets beter wordt. Pardon, een hoop gerommel en gerammel. Ehm, nou ja, we hebben natuurlijk de laatste, de aflevering hiervoor, de tiende. dat was de aflevering waarin Blackbox en ik het samen deden. Ehm, wellicht dat dat vandaag ook eh, nog weer gebeurt. Ik, ik begin de podcast in ieder geval alleen. Ehm, ja, en ik wil het wel over een aantal dingen eh, met jullie hebben. Een van die dingen is eh, dat ik even kort wil praten met jullie over iets dat gepost werd door Topic in het, oh nee, door Combi in het topic over de geheimen van de NASA. Eyes on Earth. Een, een interessant project waar waar ik eigenlijk even wat meer over wil vertellen. Dan eh, kort even een ebola-update. Eh, we gaan even naar een Monsanto-update. Dat eh, was een interessante video van Harobed. dan wil ik even bespreken waarom Napoleon een uitzondering was. Iets dat nog niet op QFF staat, maar waar ik wel op QFF eigenlijk wat aandacht aan wilde gaan besteden. Omdat ik het was tegengekomen elders op het web dan eh, hebben we nog eh, Gladio en de Oranjes. Eh, daar wil ik het ook even over hebben. En Otto Fraud. Of Otto Fraud. En Anne's dagboek. de vader van Anne Frank, Otto Frank, zou namelijk een scam artist zijn. Ehm, de boel bezoden flikkeren en bezoden mieteren. Ja, een sluwe jood zou hij zijn. Ik zeg er maar even bij zou hij zijn, voordat ik straks uh, het CD aan mijn deur heb zitten we natuurlijk niet op te wachten, hè? <clears throat> Eh, enfin. Ehm, uiteraard hebben we ook muziek. Ehm, ik eh, heb geprobeerd om voor deze aflevering een eh, lijstje samen te stellen van nummers die ik graag wil gaan luisteren. En, we gaan beginnen met, het zijn trouwens wel, sorry, we gaan nog niet helemaal beginnen met de muziek. Het zijn wederom allemaal nummers uit het muziektopic van QFF. Dus ik speel eigenlijk af wat jullie posten. We gaan in ieder geval beginnen met eh, Broken Wings van Mr. Mister. En dat is waar jullie eh, dus nu gaan naar luisteren. Of eh, na gaan luisteren. Veel plezier. song and blood. fantastisch nummer. Uit de jaren 80, eh, Een tijd waarin ik ben opgegroeid. Een tijd waarin ook alles anders leek te zijn. En dat brengt mij gelijk bij een van de first things die ik net vergat te benoemen. Maar die ik wel eventjes kort met jullie wil bespreken. Het was namelijk Mac die vandaag een bijzondere video postte. Een Engelstalige video met eh, als titel Look Up. En ehm, hij duurt een paar minuutjes, maar ik wil hem toch met jullie delen. Luister eventjes mee naar uh, wat er in deze video wordt verteld. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion community companionship, a sense of inclusion. Yet, when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self interest, self image, self promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share, but is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation, we pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just emphasize if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Ik zet de video even stop. Hij duurt uh, vijf minuten. Dit is een video die me echt raakte. Een van de dingen waar ik mij nu al, ik denk toch al een paar jaar, grondig aan irriteer. Ondanks dat ik er mezelf eh, ook wel eens schuldig aan heb gemaakt. Is dat mensen alleen maar bezig zijn met hun smartphone, hun computer, uh, ja, hun hele sociale leven verdwijnt. En eh, ik, bedoel, ik ben opgegroeid in, in, in een tijd, in de jaren tachtig, waarin je lekker ging buitenspelen. En als het slecht weer was, dan ging je misschien een keer binnenspelen met Lego of met, eh, weet ik veel, je ging een boek lezen. Heel veel tv kijken deden we niet. Ook omdat er gewoon nog niet zoveel op tv was. Ik weet nog dat uh, het merendeel uh, van de dag de Nederlandse netten bestonden uit een testbeeld met eh, daaronder radio. Ja, als ik daar dan over nadenk en als ik kijk hoe kinderen nu zijn, niet alle kinderen, maar de eerste generatie die echt slaaf lijkt te zijn van onze eigen uitvinding, onze eigen techniek, onze eigen vooruitgang. Dus eigenlijk zou je kunnen stellen dat deze electronic welfare die we hebben, hè? is het? Het is, het is, het is, uit luxe, uit luiigheid, uit... Ehm, het ontstaat vaak uit behoefte aan meer gemak. En ik kan er niet bij dat je daarvoor zoveel laat schieten. Soms zou ik mensen die ik op straat zie lopen met een telefoon wakker willen schudden, echt bij hun armen willen pakken en zeggen: Hé hey man, word wakker. Laat het ding liggen. Ga door met leven zoals leven bedoeld is. Sociale controle lijkt echt nul te zijn sinds de opkomst van mobiele communicatie, iPads, Android pads, tablets, eh, smartphones, ga zo maar door. Mensen lijken leeg. Eh, hun ziel lijkt leeg. Maar zo tussen haakjes gevuld met informatie. Welke informatie? Want de informatie die die mensen vaak tot zich nemen, is niet de informatie waar het om gaat. En dat baart me wel eens zorgen. Waar moet het heen met een hele groep mensen die zich baseert op onzin? Er is zoveel onzin. Sla een willekeurig modetijdschrift open en je krijgt gewoon kippenvel van dat wat erin staat van dat wat men probeert te verkopen. Zap een rondje s'avonds langs willekeurige kanalen op de Nederlandse televisie en je krijgt kippenvel als je ziet hoe men actief bezig is met het brainwashen van mensen. Het vervuilen van mensen hun ziel. Eh, ja, look up. De video die Mac postte in het eh, dump topic heeft mij echt ehm, nog meer aan het nadenken gezet. Ik, ik ben mijn smartphone eh, al amper meer aan het gebruiken. Mijn mobiele telefoon neem ik amper nog maar mee. Ik irriteer me aan telefoons, ik irriteer me aan. Zelfs soms aan de zogenaamde ehm, dagelijkse run die ik maak op internet, langs websites. En soms ben ik informatie moe. Om, ja, niet omdat ik alles al weet, maar moe van de manier waarop het gebracht wordt. Moe van de dagelijkse sleur. Moe van dat wat eigenlijk helemaal niet hoeft. Dat wat vroeger eigenlijk veel beter was. En wat ik niet kan bevatten is dat het merendeel van de mensen niet terug wil naar vroeger. Naar hoe ja, toen was. Toen was alles beter. Of is dat een misvatting van de mensen die denken dat vroeger altijd alles beter was? Natuurlijk is er ook vooruitgang maar mijn god, als je goed kijkt naar wat de automatisering gebracht heeft en hoeveel mensen er nu zonder werk zitten, dan vraag ik me af of we wel de juiste beslissingen genomen hebben. Het digitale tijdperk mag dan wel zijn voordelen hebben, maar ik zie voorlopig eigenlijk, mm, nu we wat langer mee bezig zijn, voornamelijk nadelen. Kijk, eh, ook onze podcast is natuurlijk iets digitaals, maar ik heb hier wel een ik leg hier mijn intentie in. En mijn intentie is mensen bereiken, mensen informeren, mensen vertellen over wat er gaande is. Mensen wijzen op dat dat wat de mainstream media vertelt niet altijd waar hoeft te zijn. Ik wil zo graag dat mensen zich niet meer laten misleiden. Ik wil dat mensen hun eigen onderzoek doen. Maar daar heb je ook weer het internet voor nodig. Een computer voor nodig. Maar dat kun je ook doen door naar de bibliotheek te gaan. Je hoeft niet alles met het internet te doen. En hoe mooi het ook is dat het internet tevens de reden is dat qua vater Verroend bestaat. En in deze QFF podcast ook. Het is tegelijkertijd wel voor mij ook een reden om mensen erop te wijzen dat ze niet te veel afhankelijk moeten worden van ja, het digitale, het internet, de, de, de computer. Because there's going to be one day that you can use it. Eh, ik bedoel, echt, dat gaat gebeuren. It will happen. It will happen to you. Yeah, you got that right. Nee, serieus. Ehm, ik, ik maak me echt zorgen. En dan heb ik het niet eens alleen maar over hoe mensen blind varen op op, op digitale techniek. En alles doen met een iPad. En alles doen met een iPhone. Of met een tablet. Of met een smartphone. Of whatever. Ze vertrouwen op die techniek. En laten daarmee vaak andere kennis verloren gaan. Als ze die kennis al zelf bezitten. Ehm, want wat moet je doen op een dag als die mobiele telefoon of die smartphone of die computer of dat, ah, die tablet of die Android unit het niet meer doen. Als die het allemaal niet meer doen, wat dan? Als je niet weet hoe je je moet vermaken, omdat je alleen maar weet hoe het is om je digitaal te vermaken, dan heb je toch echt een groot probleem. En ik hoop echt dat mensen ingezien dat te veel vertrouwen op het digitale niet goed is. Kijk naar banken, kijk naar de website van onze Nederlandse digi-id of het UWV of de toeslagen van de Belastingdienst. Hoe vaak zijn daar geen problemen? Ja, en dan kunnen we zeggen, this is a test, maar I wouldn't consider it as a test. It's more a crappy, non-functioning thing. Het werkt niet. Dat moet dus in gaan zien. Goed, we gaan uh, naar dit indringende onderwerp, want het heeft me echt wel even eh, wakker geschud, het filmpje van Mac. En uh, daarom raad ik iedereen eh, aan even naar het dump topic te surfen op QFF. Ondanks dat dat surfen ook via de digitale weg gaat. Ik zou het jullie echt aan willen raden, want ik, ehm, ik ben van mening dat daar nog veel te leren valt. Goed, dan is het natuurlijk even eh, tijd voor een eh, muzikale onderbreking. Voordat wij eh, weer verder gaan met de QFF podcast. Met het, ja, de, de elfde aflevering. Het is de elfde aflevering. Ja, ja. En mijn naam is Bafelmet. En u gaat luisteren naar Gijzelaar van Het Goede Doel. En dan moet de techniek wel even mee gaan werken. <laughs> Dat zou je altijd zien. Vandaag niet. Ooit en niet. Eh, ik, moet, ik moet gewoon nog even verplicht blijven praten, omdat ik weer aan de knoppen heb zitten schuiven. Als een of andere maloot. Uh, herkansing. U gaat luisteren naar Gijzelaar van het Goede Doel. helemaal geen poen. Wat ik doe dat is nog steeds van kruid. Oh, was ik maar een gijzelaar. pas. Het was ook slecht weer in Spanje, dus ik hield het daar niet droog. De hele dag in kroegen, zodat de tijd al vloog. Ik raakte door mijn geld heen, geen per daar meer op zak. Het was een veertiendaagse reis, dus het hotel dat werd de bak. Wat ik toen dacht, dat is nog steeds bekend. Oh, was ik maar een gijzelaar stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd klaar jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, was ik Ik hoop dus ook niet naar mijn werk toe, omdat ik dan dus maf. De baas begreep me niet, hij reageerde agressief. Ik heb het met praten geprobeerd en daarna werd ik negatief. Een fantastisch nummer van een fantastische band. Het goede doel, eh, eh, ik, er is ook een topic over op uh, eh, QFF. Ja, op QFF is een topic over het goede doel. Sorry dat het soms klinkt alsof ik met een of andere rolberoute aan het praten ben, maar dat heeft dus te maken met een hele irritante delay op mijn koptelefoons. Uh, ik heb dat ding op en eh, hij zingt een beetje. Ik, ik heb waarschijnlijk iets verkeerd ingesteld waardoor ik een beetje vertraging heb. En, eh, daarom praat ik soms een beetje raar. Dat komt omdat ik dan te veel gefocust ben op hetgeen dat ik hoor in mijn koptelefoon. Dat moet ik niet doen. Het is geen goede eigenschap. En dat klinkt ook niet fijn voor jullie als luisteraars. Goed, terug naar dingen waar we het ook nog even over gaan hebben. Eyes on Earth, die ISS HD Earth Viewing Experiment. Eh, iets dat ik tegenkwam vandaag in het topic over de geheimen van de NASA. Dat eh, topic bestaat alweer een tijdje. En ehm, ja, het, ik, ik, ik, ik, scroll altijd langs een vast aantal topics op QFF. En dit topic eh, dit trok gelijk mijn aandacht vanmorgen of, ja, nou, vanmorgen, dat, dat, lijkt alsof het voor mij vanmorgen was. Dat heeft mee te maken met de, eh, het feit dat het hier eh, nu wat donkerder lijkt door de bewolking. En het eigenlijk ook al later is dan ik dacht. Ja, goed, eh, ik ben in een soort, weet ik veel, virtuele time warp in mijn hoofd of zo. Waardoor ik het idee heb dat de tijd... Nou goed, maakt ook niet uit. Ehm, ik wil het met jullie hebben over dat topic en hetgeen wat daar posten. Ehm, ik, scroll eventjes naar beneden, want ik had het net voor mijn neus, maar ik ben zo slim geweest. Oh ja, ehm, Eyes on Earth. Ik lees het even voor. Het is uit het Engels, maar goed. Eyes on Earth, the ISS HD Earth Viewing Experiment by Lisa Winter, May 5, 2014. En het komt van de website iflscience.com. One of the latest missions from the ISS is kind of amazing. The high definition Earth viewing HDEV experiment consists of four cameras that have been attached outside of the ISS, though temperature is controlled. The cameras are exposed to radiation from the sun, which will allow astronauts to understand how radiation affects the instruments. The experiment is being run in conjunction with high schools united with NASA to create hardware hunch program that serves as outreach for students 9 to 12. Students participating in this program also help design some aspects of the camera. The cameras point down at Earth at all times, which makes for some break- uh, which makes for some breathtaking images. The feed will sometimes go down as the signal switches between the cameras, and it is hard to see when the ISS is on the dark side of the planet. If the cameras are down, the screen will be gray. Watch the live stream here. Dan, uh, dan is er een linkje naar uh, usstream.tv channel uh, slash channel slash 17074538. Eh, nou ja, link start in het topic. Ehm, if the feed is down, feel free to take a look at some of the best footage taken by the cameras so far. En dat is ook weer een linkje. Nou goed, bedankt Combi. Klik. Ik klik nu bedankt. aan. Oh, erg interessant. En daarmee voer voor deze elfde aflevering van de QFF podcast. Natuurlijk is er meer, want er staat nog zoveel informatie in het topic over de geheimen van de NASA. Zo is er een filmpje eh, van Karen Huds. een non-human intelligent species gaat het over. Ehm, nou, ik lees ook even een stukje voor. Maybe she's crazy, but she sure has some credentials. If true, though, this would perhaps account for how I believe that Galileo, through the Vatican, came by his more modern theory of light, the development of the star tracker cameras, and eventually the Hubble optics to allow for visible light imaging from space. As the ability to produce the components for these instruments became available, the science held by the Vatican, or the advanced beings, was put into production. Yada yada yada. It comes from the. Thunderbolts Forum. En eh, de video eh, gaan we even afspelen, want dat is toch wel iets dat ik eh, even aan jullie wil laten luisteren. Luister even mee. Okay, so the, let's talk about the Vatican, because for most people, including myself, I, I've been studying the economic collapse for, for almost 10 years now and, and Austrian economics, and I haven't seen too many things on the Vatican. You've mentioned them several times. If you could just introduce people and just kind of let them know what is your overall theory, and I know you actually touched on a lot here, But who who is who's calling the shots at the Vatican? I, I'm assuming you're it's not the Pope. Well, there's something called the Black Pope, but that's um, that's not the ultimate. De, de Black Pope. Ik zet hem even op pauze. Ik had het over deze Black Pope. is een Dutch guy was het eerst. Het is nu een Spanjaard geloof ik. Als ik me niet vergis, ja. Ehm, daar heb ik het al over gehad. Ehm, en de huidige paus is een jezuïet. En, de Black Pope is ook een jezuïet. De jezuïeten eh, heersen momenteel. dat is even in het geheel geen grap. Als je wereldwijd kijkt naar ehm, hoe bepaalde dingen uh, verdeeld zijn, machtstechnisch gezien, dan eh, zul je zien dat de Jezuïeten hard aan de weg timmeren. Eh, of nadat dat eigenlijk al gedaan hebben in het verleden, waardoor ze nu de eh, sleutelposities weer innemen. Goed, we gaan even verder luisteren eh, naar het interview met Karen e. Huds. The reason why we've been in the uh fix that we're in. Uh, what we have found out and this sounds implausible, but it is absolutely uh, correct. Uh, the fact that it's been held in secret doesn't mean that it's not true. It is true. There's a second species on this planet. They're not extraterrestrials. They're very much with us. They made maps. Uh, ik zet hem even op pauze. Ze zeggen nu letterlijk dat er een second species. Dus is, er is nog een nou ja, ras, soort, uh, iets hier op aarde. We luisteren even verder naar Karen Huds. In the previous ice age, the uh, remnants of their civilizations are all over the place. Uh, a lot of times along the coast, it's submerged because the um, amount, uh, the sea level has gone up by 400 meters. But this this group has large brains. They're they're very distinct from Homo sapiens. Their DNA is so different that if the two species mated, their offspring would be infertile. And we know this because their DNA was just tested. They have uh, skulls all over the place uh, because they have been on Earth with us. But after the Ice Age, there weren't that many of them. And so they've been hiding. And one of the places that they've been hiding is in the Vatican. That's why the Vatican um, are wearing those meters It turns out that that's also what the ah, Wacht even hoor. Ze hebben grote hersenen. They have large skulls. And they have been hiding in the Vatican. Ze, hebben dus grote hersenen, grote schedels. En ever since, zeg maar, sinds de laatste ijstijd, zijn er niet zoveel meer van ze. Van hun. En ze houden zich dus schuil in het Vaticaan. Ja, mm -hmm. interessant. Maar wij, uh, desalniettemin luisteren gewoon even verder. Priest war um, in the early beginnings of uh, Judaism. Moses was actually um, Akhenaten, who was a pharaoh. They know this because the papyrus that was taken from one of the pyramids talks about this. The people that are doing archaeology in Israel know this. And the reason is that not only is Homo capensis trying to um, keep human beings under control by divide and conquer using our money system, they've also been doing this with our religions, organized religions, trying to get human beings to hate people of different religious faiths so that they will kill each other off, so that the people in the back of uh, manipulating human beings could uh, could stay in. What can I say? Could could use us like um, like cattle. That's what's been going on yeah. through our history. That's what's been going on. Homo demendus. Althans, dat zegt zij. Eh, eh, interessant. Het staat op QFF. Het staat in het geheime geheim over de NASA-topic. Ga het lezen. Eh, er is ook een linkje bij naar Thunderbolts eh, forum Wees sceptisch, onderzoek goed. Maar als je het interessant vindt, lees het dan vooral. Goed, dan zijn er vandaag nog een aantal andere dingen die ik eh, met jullie wil bespreken. Een van die dingen is een update over ebola, een korte update over Monsanto. Eh, maar voordat we daarmee eh, verder gaan, gaan jullie even luisteren naar een liedje. En ik heb uiteraard, eh, zoals ik dat al aangaf, een, eh, een kleine playlist eh, klaargemaakt al. Aan de hand van de vele liedjes die zijn geplaatst in het QFF muziektopic. En jullie gaan nu luisteren naar Chase the Devil bij Max Romeo. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip, I gone with him hand. I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh, Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space find another race. Satan is a evil man, but him can't choke it on I man. So when I check him, I lass in hand, and if him slip, I gone with him hand. I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. ya with your bum. yeah, move with your Dat was Chase the Devil van Max Romeo. Een heerlijk nummer. En eh, dat nummer stond aan de basis van een heel bekend liedje van eh, The Prodigy. Maar ik denk dat de meeste van jullie dat wel eh, gehoord hebben. Goed, we gaan door met het vervolg van de elfde aflevering van de QFF podcast. Um, ik wil het even met jullie hebben over ebola. Ebola is iets eh, dat ik al even in een van de andere podcasts kort besproken heb. En ook nu zal ik het kort bespreken. Want is het een angsttool of was er echt iets aan de hand? Er is een eh, update geplaatst vandaag, woensdag 7 mei. Nee, gisteren dus. Woensdag 7 mei om 0 eh, uur 31 was het Mac. En nou ja, goed, het, is een Engels stukje. Ehm, ik zal proberen daar even een stukje uit voor te lezen. The Ministry of Health of Guinea has reported a cumulative total of 231 clinical cases of Ebola virus disease, EVD, including 155 deaths, according to a World Health Organization update today. There have been five new probable cases and five new deaths among the probable cases of EVD. Since the last report, currently 49 cases, including 39 deaths. In addition, 55 cases, 34 deaths, are classified as suspected cases. The geographical distribution of the clinical cases of EVD since the beginning of the outbreak is Conakry, 53 cases, including 24 deaths, Gué Kedu, 145, 105. Ma Senta, 22 slash 16. Kisi Dugu, 6 slash 5. Debola, 4 slash 4. And Jin Garaye, 1 slash 1. There have been no new cases of EVD in Kisidugu since April 1st and in Masenta since April 9. In Jingaraya and Dabola, no new cases have been reported since the end of March 2014. The cumulative total of laboratory confirmed cases and deaths since the beginning of the outbreak is Conakry, 40 cases, including 20 deaths, Guekedu, 72 slash 50, Masenta, uh, 13 slash 10, Kizidubu, 1 slash 1, and Dabola, 1 slash 1. The analysis of the epidemical data during the last three weeks shows that the number of new cases is decreasing in Guedoku. The numbers of cases and contacts remain subject to change due to consolidation of case, contact, and laboratory data, enhanced surveillance activities, and contact tracing activities. The recent introduction of Ebola virus serology to test PCR negative clinical cases is also likely to change the final number of laboratory confirmed cases. As the incubation period for EVD can be up to three weeks, it is likely that the Guinean health authorities will report new cases in the coming weeks, and additional suspected cases may also be identified in neighboring countries. Nou, uh, kort samengevat, ze hebben een onderscheid moeten maken in gevallen van waarbij in een laboratorium vastgesteld is dat het om ebola gaat. En gevallen waar het gaat om twijfel of het überhaupt om ebola gaat. Nou, daarnaast eh, is vastkomen te staan dat het aantal eh, uitbraken verminderd is. En dat ebola zich eigenlijk niet verder heeft verspreid. Dus ja, we kunnen spreken van het feit dat de media het eigenlijk schromelijk eh, heeft overdreven. Maar dat, dat hebben we toen al in, in, in, in destijds in de eh, podcast eh, aangehaald. Dat is natuurlijk een, een, het is een hele, ja, het is een veertool. Ebola. En als je daarmee gaat schermen in de media, ja, dat zijn mensen in alle staten. Goed, eh, dat was even ehm, het stukje over de ebola-update. Dan gaan we kort even naar een Monsanto-update. Ik zag namelijk dat iemand in het eh, Monsanto-topic een interessante video postte. En die video werd gepost op 8 mei. Eh, nee, zag je dat goed? Nee, sorry, 6 mei. Mea culpa, mea culpa. Het was Harobet. Ehm, eh, die postte een, een pro-Monsanto filmpje. Echt heel grappig. voor een, beetje tegenwicht. Ehm, nou goed, laten we even een klein stukje van die video bekijken. Die is echt video, video op YouTube bekijken. Want die video is echt eh, bizar belachelijk. Kijk maar even, of luister even mee. So as many of you know, I'm a huge Richard Dawkins nerd. And the other day I was reading a Richard Dawkins article from about a dozen years ago where he's talking about GMO foods. And he says that he's worried that this hysteria against GMO foods will blind society to the real risk. Um, he seems to be very supportive of GMO foods uh, thinks that the science behind them can really help people, can save lives, but he thinks that there are real risks, but people being so hysterical and against GMO actually takes the focus off the real risk and puts it on a bunch of bullshit that it shouldn't be on. And at first I was like, what? What the fuck are you talking about, Richard Dawkins? Everybody knows GMO foods are totally terrible. They're evil, man. Everybody knows that. Have you seen the documentaries about them? GMO foods are pure poison, man. But then it hit me. I've actually never really gone out and researched it for myself. I've only watched a few propaganda films on YouTube, like Seeds of Death and The World According to Monsanto and David versus Monsanto. That's all I've really ever seen. I've never really gone out researching for myself, so I decided to. And so, of course, the first place I went was Wikipedia. And before you guys even start say, you can't use Wikipedia as a source, I'm not fucking using Wikipedia as a source, okay? You know what I'm using as a source? The hundreds of source links to outside reputable scientific sites found at the bottom. That's what I'm linking as a source, man. If you're too fucking lazy to scroll down and click on the links and check them, then you're too fucking stupid to take seriously. You absolutely can use Wikipedia as a jumping off point to find out what the science is. So I went and looked up GMOs on Wikipedia, and what I found was there's a broad scientific consensus that food on the market derived from GM crops pose no greater risk than conventional foods. They've done 25 years of studies. Hundreds of them from the world's most respected scientific organizations, the American Association for the Advancement of Science, the American Medical Association, the National Academy of Sciences, the Royal Science of Medicine, the European Commission Director General for Research and Innovation. Pretty much every ah, one of the most respected... wacht even. Hij noemt nu echt een aantal bronnen. en Mijn haren gaan echt recht overeind staan. Ik zal even kort uitgeven, eh, uitleggen wat deze man probeert duidelijk te maken. Hij wil in zijn video duidelijk maken dat iedereen op internet... Eh, Monsanto, gevaarlijk, stoppen, dat moet je niet doen. Begrijpelijk. Want ook ik heb wel eens gedacht, what the fuck, eh, doe onderzoek. Ga zelf onderzoeken. En natuurlijk Wikipedia als bron gebruiken. Kijk, ik heb ook wel eens Wikipedia als een bron gebruikt voor de, het algemene beeld. Wikipedia wordt algemeen beschouwd het verhaal. En ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. Maar Wikipedia haal ik aan als een kader voor dat wat voor algemeen waar aangenomen wordt. Eh, dat wat men voor, eh, zeg maar, dat wat men ah, voor waar De menigte, de massa denkt dat dat het verhaal is. En dat wil niet zeggen dat dat ook het verhaal is. Maar je gebruikt het als een referentiekader van daaruit, en dat is wat deze gast eigenlijk tot nu toe ook aangeeft, van ja, ja, ik heb Wikipedia gebruikt als een uitgangspunt. Dat is eigenlijk wat ik ook heel vaak doe. Het is een kader. Dat kader, vanaf daar kun je verder gaan onderzoeken. Dingen gaan, eh, of eh, dingen trachten aan de kaak te stellen. Ik vind het een interessante video tot nu toe. En, mm, wat ik wel eh, slecht vind, is dan weer dat hij gaat opnoemen dat de Research Institute eh, dus de, de, de, de organisaties die het onderzoek gedaan hebben, dan noemt hij een aantal organisaties waarvan ik denk, ja maar wacht eens even, dat zijn onderzoeksorganisaties die hun geld krijgen van eh, vaak, ja ik, verkapte lobbyisten joh. Eh, het is hetzelfde als dat ik, ik heb ooit werk gedaan voor British American Tobacco, ook wel voor Philip Morris en dan op reclamevlak. Oei, oei, oei, oei, oei. Als je ziet wat daar aan verkapte subsidiegelden eh, worden uitgegeven door die fabrikanten van tabak aan wetenschappers om varsstudies uit te voeren. Dus dat is gevaarlijk en tricky wat deze man zegt om nu deze organisaties die hij opnoemt eh, aan te halen als vertrouwelijke uh, organisaties met vertrouwelijke informatie. Want wie betaalt, bepaalt. Dus hou je achterhoofd dat deze wetenschappers, die, die hebben fondsen, eh, wervingsfondsen, daar worden eh, schenkingen gedaan. Maar wie doen die schenkingen? Als je, dat is trouwens allemaal openbaar vraagbaar in de meeste gevallen. En als je daar onderzoek naar doet, dan krijg je soms een heel merkwaardig, raar onderbuikgevoel. Want dan denk je, hé, maar wacht even. Degene die dus deze wetenschappers feitelijk verkap betalen, ja, die hebben echt wel invloed op wat deze wetenschappers gaan vertellen in een onderzoek. Ik bedoel, ik, kan, ik denk voor zover ik na kan gaan dat ik geen gevallen kan vinden waarin de wetenschapper wat anders vertelde dan wat de funder, de, de, degene die het onderzoek mm, mogelijk maakte, graag had willen zien. Recent nog weer iets eh, dat, dat ik dat gelezen heb, ook op QFF, over een onderzoek naar Red Bull of energiedrankjes bij Ehm, volgens mij was het de Universiteit in Utrecht. En de onderzoekers, die werden verkapitaald door Red Bull. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Daar, ja, zo kan ik ook een onderzoek doen. Dus hou dat in je achterhoofd. We gaan even verder kijken naar de video die Harobet postte. Scientific bodies on Earth has studied this for 25 years, they've all come to unanimous conclusion. According to their findings, GMO foods pose no greater risk to the public than regular foods. That's what the science says. 25 years of studies. Go look for yourself. And there's absolutely not a single peer-reviewed study on the other side saying GMOs are bad for you. Go look it up. The only study anybody ever posts to suggest otherwise is the French rat study, which is one of the most debunked studies in the history of science, man. I mean, go look for yourself. The French rat study was so lambasted by all other scientists for being fraudulent junk science that it couldn't even pass the peer review process. There are absolutely zero studies that have passed the peer review process that say GMO foods are any more harmful than normal foods, and there are hundreds of them that have passed the peer review process that say they're fine. That is the science. You either respect the science or you fucking don't. Now, I'm not saying all GMO foods are 100% fine. I'm not saying that. I'm not saying all organic foods are fine. I'm not saying any of that shit. Who knows what we might find in the future? But right now, according to the best science we have, they're fine. Go look it up. So then I was like, okay, well maybe I was wrong about GMOs. Maybe they're not quite as bad as I thought they were. But Monsanto is still evil, man. Everybody knows Monsanto is evil. They're like Cobra from G.I. Joe. You ever watch that show? the most evil organization in the world with their tentacles and everything. Oh man, they're just the most evil motherfuckers on the planet, right? But to be honest with you, besides the propaganda films against Monsanto I watched, I really didn't know that much about it. So I asked on my Facebook, what's really so evil about Monsanto? And the responses I get actually pissed me off. Because the anti-GMO people that came to my page and told me what was so evil about Monsanto were lying their ass off. It turns out these people had not researched shit. They didn't know what the fuck they were talking about. All they did was watch anti-Monsanto propaganda films and fucking feed me lines of bullshit without going out and doing five second Google researches themselves to see if what they were saying was true. For example, Peter Gazzaldo, Wind blows cross-pollination from one farm to another. Farmers who don't want Monsanto seeds now have Monsanto genetically identified crop. Monsanto sues the farmer out of business for stealing their seeds. When the only one to blame is the wind. That's why Monsanto are cocksuckers. So I went and looked it up for myself, and it turns out that Monsanto has never sued anybody, not once ever, for cross-pollination or cross-contamination. It has never fucking happened. So how did this idea that Monsanto is going out there and suing all these farmers for cross-pollination get started when they've never even done it once? Well, it turns out there's this guy named Percy Schmeiser who got sued by Monsanto for stealing Monsanto seeds and planting them on his farm. He lied and said these seeds were a result of cross-pollination. He said they just blew on his property, but they went out and tested them and they found out in one season he had 90% of these seeds in his field. If this were the result of cross-pollination, it's scientifically impossible for these GMO seeds to completely take over his field in one season up to 90%. That's just so ridiculous. In fact, it's so ridiculous that he did not even make this argument in his court case. He did not even argue at all about cross-contamination. I'm guessing because he did not want to perjure himself. But after he lost the trial, he did go ja, out and make goed, a eh, propaganda eh, film. Uh, uh, ik zet de video, uh, we hebben vijf minuten van de 15, dik 15 gehad. Deze man maakte een aantal punten en ik vind ook altijd dat je de keerzijde van het verhaal een kans moet geven. Kijk, ik, ben echt wel keen op wat ik eet. En het kan in mijn ogen niet goed zijn als je iets genetisch manipuleert en je voelt dat aan mensen, dieren, whatever. I don't think it's good. We should stop that shit. Maar goed, hij denkt er anders over. En uh, goed, bekijk ze tegenargumenten. Ik ben, ik, ehm, kijk, alles wat in massa geproduceerd wordt is niet goed. In mijn ogen. Dat is mijn mening. Zijn mening is misschien wel anders. Jouw mening is misschien wel anders. Maar, nou goed, daar is eh, in mijn optiek QFF dan ook een uitermate geschikt platform voor. Om verschillende perspectieven met elkaar te delen. En elkaar eens een beetje eh, van wat tegengas en tegenwicht te voorzien. Bedankt Harobert voor deze video. Eh, ik kwam zelf ook nog iets tegen over Bill Gates. Dat is een korte video en die heb ik ook in het Monsanto topic geplakt. Eh, geplakt, geplaatst, jada Luister even naar de video. On leaving Microsoft, Bill Gates bought $23 million dollars of Monsanto shares. Globally, he now promotes GMOs and a vaccines collection he calls the solution for the world. Gates has been recorded explaining this solution is actually to cut the world's population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent. The density in the poor areas is greater than they can uh, grow the food benefits there in terms of producing the population growth. The only vaccines that reduce the population, notes the site Prison Planet, are ones that sterilize people. The BBC says his foundation is funding ja, big nou, De video gaat er globaal over dat Bill Gates uh, bezig zou zijn met een of andere evil depopulation plan. De, de, de, de, hoeveelheid mensen op aarde moet teruggedrongen worden. Dat zou hij onder andere doen door, men, eh, door middel van eh, zijn vaccinatieprogramma in eh, Afrika. En door middel van eh, dat hij aandelen zou hebben in Monsanto-achtige of Monsanto-gerelateerde ondernemingen. Ja. Ehm, interessant. Maar dit komt natuurlijk wel van Russia Today. En dit is toch een beetje een propagandakanaal aan het worden. Ik, ik was eerder ook wel dat ik dacht interessant. Maar Russia Today heeft ook een keerzijde. En die keerzijde eh, dat is net als bij dingen als Godlike Productions, Above Top Secret. Eh, eh, elke website heeft voor iedereen een keerzijde. Maar vooral de grotere eh, media sources. En dan druk RT, maar ook alternative media things als, als Godlike Productions en Above Top Secret. Het zijn websites, ook geen stijl. Daar zijn grote belangen mee gemoeid. Achter de schermen zijn er mensen die daar ehm, invloeden en machten en krachten en, en ga zo maar door aan koppelen en aan... Uiteindelijk komt het op neer dat ze een belang hebben. Een belang hebben bij mm, de gegevens van de mensen, uh, het zij abonnees van kranten, eh, denk aan de Telegraaf, het zij lezers, het zij reaguurders en mensen die op internet actief bezig zijn met het, ja, het geven van hun mening. Enfin, het Monsanto topic. Er is ook nog een korte interessante video eh, gepost door Mac. Dump Monsanto Stock Day. Friday, May 9th. Dat is eh, morgen. Eh, we gaan daarom even naar deze video kijken. nou ja, ik ga kijken. Jullie gaan luisteren. Nou, hoop ik niet dat dit een video is met alleen maar muziek. Eh. Who owns Monsanto stock? Nee. Jullie gaan luisteren. The time is now for Fidelity, Vanguard, and State Street, who each own billions of dollars in Monsanto stock, to dump it. Each of these mutual funds has trillions of dollars in investments. After a lengthy financial audit of Monsanto, the truth is, the people that control Monsanto are you. If you invest in mutual funds, you're probably profiting from Monsanto stock. But now you know. That is why you must demand that Fidelity, Vanguard, and State Street sell the $9.6 billion in Monsanto stock owned by their mutual funds. The total value of Monsanto stock is $60 billion, which means these three mutual funds own 15% of Monsanto. The CEO owns 0.066% of Monsanto. Monsanto has 525 million shares. Combined, Fidelity, Vanguard, and State Street own 82 million shares. Only 2.5 million shares of Monsanto stock trade each day. If we triple the number of shares trading in a day, the Monsanto stock panic will begin. If you don't own any mutual funds, call Fidelity, Vanguard, and State Street and inform them you will never buy any of their funds. In the history of corporate America, Monsanto is the creator of the most toxic and environmentally destructive chemicals. Now they're producing our food. This is why your mutual fund must sell Monsanto stock. They created Agent Orange, PCBs, dioxin, and countless other products that have killed thousands and injured millions. They sue family farmers over patent infringement from cross contamination resulting from genetic drift. They aggressively silence scientists critical of their toxic chemicals and GMOs. Led by Monsanto, the chemical and junk food company spent $70 million to fight GMO labeling ballot initiatives in California and Washington. Monsanto has monopolized the seed industry by buying dozens of seed companies, both GMO, conventional, and organic, to own the global food supply. The failed technology of Monsanto GMO cotton led hundreds of thousands of Indian farmers into debt and suicide. Monsanto threatens family farms and drives them off the land. Monsanto's failed GMO dus. crop technology. Yeah. de, de, de boodschap achter de video is zijn eh, duidelijk. Daarom ook even wat aandacht voor deze video. En eh, eh, ja, zo eh, zijn we alweer een aardig eindje op weg in deze elfde aflevering van de Q5 podcast series. Mijn naam is Bafomet en het is vandaag donderdag 8 mei 2014. En ehm, een aantal andere dingen waar we het nog even kort over gaan hebben. Dat is onder andere Gladio en de Oranjes en Otto Fraud, oftewel Otto Frank, de vader van Anne Frank, die op, eh, nou ja, sluikse wijze eh, het een en ander naar zijn hand gezet zou hebben. Ja, interessant. En daarom eh, daar wat aandacht voor. Verder nog even kort aandacht voor iets wat ik tegenkwam over Napoleon. Dat vond ik wel interessant. En daarom wil ik het daar zo meteen ook nog even over gaan hebben. En ja, jullie voelen hem natuurlijk al een klein beetje aankomen. Jullie gaan luisteren naar eh, een stukje muziek. En uh, wel naar een stukje muziek waar ik vroeger zelf een aantal malen echt vet hard op uit mijn pan ben gegaan. Uh, eh, op uit mijn pan ben gegaan. Ja, zo, zo zeg ik het goed. ik heb ze zelfs twee keer live mogen zien. Jullie gaan luisteren naar Dog Eat Dog met Who's the King. De the King. Fantastisch nummer van een fantastische band. Ja, oh, wat echt. Dat waren de goede puberjaren, zeg maar. Dat ik daarop uit mijn dak ging. Heerlijke muziek. Ehm, welkom terug bij eh, de elfde aflevering alweer van de Q5 podcast series. Mijn naam is Bafomet en eh, het is nog steeds eh, donderdag 8 mei 2014. En ja, we gaan het hebben over Gladio en de Oranjes. Eh, een topic op QFF dat al bestaat sinds zondag 19 september 2010. Ja, interessant. En een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de soms ja, bijna bedorven, verdorven manier van handelen van de Oranjes. In, in, in, in, in samenhang met aantal duistere gebeurtenissen in voorgaande decennia van de vorige eeuw. En dat is een heel lang verhaal. Ik ga het jullie zeker niet voorlezen. Puur om de dood eenvoudige reden dat het een eh, heel erg lang verhaal is. Maar ik ga even een snelle eh, actie eh, verrichten op QFF. Even wat zoekwerk doen. Want ik weet dat er een in het topic een video moet staan, als ik me niet eh, ja, vergis. Ehm, ik, ik, vind wel, ehm, dat is misschien wel interessant, iets over Gladion. Maar eh, moet ik even op een andere manier, denk ik, aan jullie laten zien. Dat is interessanter. Of laten luisteren. Eh, ik moet even daarvoor door het ik heen scrollen. Maar eh, ja, Gladio. Gladio was een soort verzetsorganisatie die ten tijde van de Koude Oorlog ehm, ja, een, een, aantal wapendepots en een aantal getrainde mensen ehm, ja, achter de schermen klaar had om eh, ja, in het geval van uh, eh, een eventueel ja, eh, een, hoe moet je dat zeggen? Een, een, een situatie waarin het lastig of, of, of vervelend zou kunnen worden met het Oosten, de Russen, ehm, dan zou men daarop kunnen anticiperen. En eh, dat is eh, een heel interessant ja, verhaal geweest, het hele Gladio-verhaal. En ik, ik zou eigenlijk gewoon iedereen aan willen raden om daar op QFF in, in dat topic gewoon eens doorheen te gaan bladeren. Het staat eh, vol met een aantal eh, heel erg interessante artikelen. En de reden dat ik eh, er nu eigenlijk even over praat, dat heeft toch vooral te maken met het feit dat het combi was, geloof ik, op 5 mei of zo. Even, ik even uit mijn hoofd. Ik ben ook gewoon aan het terugbladeren. Ehm, even kijken. Ja, dat was combi. Inderdaad. Dat had ik goed onthouden op eh, maandag 5 mei. De Belgische recherche onderzoekt sporen van de bende van Nijvel. Middels graafwerkzaamheden op een oud mijnterrein in Hornu. Dit was in de tijd eigendom van George H. En in 1988, nee, 1989 eh, overleden militair met extreme rechtse contacten. Eh, interessant verhaal. En daarmee haalde hij het ja, het hele Gladio-topic uh, eh, even naar boven. Want de bende van eh, Nijvel, die werd daar inderdaad aan gelinkt. Eh, ik zie ook, dat was een aantal video's, die zijn geplaatst door de Da Viking. Over Sewell Edmonds. En die praat daarin over Gladio. Laten we even een van die video's een heel klein stukje gaan, ja, daarvan gaan luisteren. um, the recent arrest and immediate release of bin Laden's son in law. Well, this guy, bin Laden's son in law, since uh, 2000 actually has been most wanted internationally. And if uh, you recall, Bin Laden really never directly uh, claimed responsibility for 9 11. It has never been this clear claim of responsibility for 9-11. Ja. On the other ik zit even in, een verkeerd deel van eh, de video. Eh, ik, ik, ik, zet de video ook even op stop. Ehm, de hele videoserie, en die duurt echt een paar uur, die gaat over Gladio in zijn algemeenheid. Dus ik, ik, ik denk dat het verstandiger is, in plaats van dat ik er nu een fragment van laat horen, eh, dat je dat gewoon zelf eens in zijn geheel gaat bekijken. Gladio was gewoon een soort geheim leger dat eh, paraat stond om in Europa, indien nodig, in te kunnen grijpen. Eh, en, eh, in Nederland was er nog een heel verhaal over, want een aantal van hun wapendepots zijn leeggeroofd. Een van deze wapendepots, daar ben ik zelf toevallig eigenlijk op, op gestuurd. Ik was een keer in het Asserbos aan het wandelen. Of aan het mountainbiken. Nee, ja, ik was wel aan het mountainbiken, ja, inderdaad. Eh, en toen ontdekte ik een vreemd afgezet stukje eh, in het bos met lint van eh, Defensie. En toen ik daar s'avonds later naar terug ben gefietst om, om eens een kijkje te gaan nemen, ja, merkte ik op dat daar onder de grond uitgegraven een tweetal een soort kisten, grote kisten lagen. Nou, later las ik in een artikel wat ook weer op QFF stond over Gladio, dat er onder andere in Assen en eh, in heel Nederland waren, eh, over heel Nederland verspreid, een aantal opslagplaatsen of depots met wapens, munitie en dergelijke voor het eh, geheime Gladio leger. Gladio, Gladio, whatever. In ieder geval, ehm, ja, ga gewoon eens lezen. Gladio en de Oranjes op QFF. Een interessant artikel. En eh, zeker de, ja, de moeite van het lezen meer dan waard. Dan eh, heb ik nog iets over Otto Frank. Eh, Otto, Otto Fraud. Otto Frank, de vader van Anne Frank. <coughs> Pardon. Otto Frank, ehm, het was denk ik Roy. Ja, Roy. Helaas niet meer actief op QFF. Maar goed, eh, het dagboek van Otto Frout. De familie Frank, een vermogend gezin uit een vermogende familie. Otto Frank groeide op aan de Meronstraße in Frankfurt. Ging naar een dure particuliere basisschool, haalde een diploma aan het Lessing Gymnasium in Frankfurt, de duurste school destijds in Frankfurt, en behaalde een keurige diploma aan de Universiteit van Heidelberg om vervolgens van een welverdiende vakantie te genieten in Engeland. In 1909 verbleef de 20-jarige Otto bij zijn familie, de Oppenheimers, in New York. Meer Levin, een van Otto, ontmoet Edith Hollander, Hullander, sorry, en in 1925 trouwen ze. Enkele jaren later, in 1929, wordt Anne Frank geboren. De schrijvers van Annes dagboeken. Het gaat de familie Frank voor de wind. Ze vullen hun rijke leventje met bankieren, manager en andere zaken eh, bij Bad Snowden en zitten in de woestpastilles business. Niets aan het handje. Kug. In 1934 verhuizen de Frankjes naar Amsterdam waar Otto Pecta koopt. Een specerijbusiness dat onder andere pectine maakt, vruchtenpulp, dat gebruikt wordt in huishoudmiddelen. In mei 1940 komen de boze naties ons land binnenvallen. Otto en zijn gezin blijven in Amsterdam, terwijl zijn moeder en broer naar Zwitserland vluchten. Otto had nog niets te vrezen. Hij had een handig handeltje opgezet met de Wehrmacht. Zijn bedrijf maakte vershout, eh, vershoutmiddelen voor Duitse etenswaren en anti-infectiezalf voor wonden. Handige bijkomstigheid, van het zalfje stolde het bloed ook eerder. Wehrmacht blij, Otto blij. Kitching. Had ik al gezegd dat pectine gebruikt werd om bestandsdelen voor natievuurbommen te extraheren? Nazi-collaborateur Frank verkocht in de oorlogsjaren zijn bedrijf aan Duitsland en eh, verstopte onder dichtgeknepen oogjes van de bezetter zichzelf en zijn gezin in het achterhuis achter zijn kantoor. S'nachts en in het weekend werkte Otto in zijn kantoor terwijl zijn kinderen wat naar de radioberichten uit Engeland luisterden. Hier hoorde Anne de oproep van politicus Gerrit Bolkenstein: Houd een dagboek bij. een eh, dagboek bij dan zorg ik dat de wereld het zal lezen na de oorlog. Otto Krank, um, Frank verklaarde later in een interview dat het Anne's cue was geweest om haar dagboek te herschrijven. Herschrijven? Hoor ik de oplettende lezer denken. Jup, herschrijven. Het eerste oorspronkelijke dagboek van Anne begint op 12 juni 1942 en loopt tot 5 december 1942 en telt pakweg 150 pagina's. Volgens Otto heeft Anne in 1944 haar hele dagboek herschreven, geredigeerd en uitgebreid naar het oeuvre zoals wij het vandaag kennen. Toen Anne het dagboek herschreef gebruikte zij een type balpen dat nog niet bestond. Deze werd in de jaren 50 pas op de markt gebracht. 1944 <clears throat> was ook het jaar dat de Duitse bezetter erachter kwam dat Otto Frank een slaatje had geslagen uit de Wehrmachtcontracten. Zochten hem op en deporteerden de familie alsnog naar het oosten. Na de bevrijding van de concentratiekampen kampen, kwam Otto Frank terug naar Amsterdam, waar Anne's dagboek vond. Noot, Miep Gies komt in deze verklaring van Herr Otto niet voor. Frank maakte een boekwerk van Anne's brieven en aantekeningen en liet deze uh, redigeren door Isaac Kauveren, zijn secretaresse, en haar man Albert Kauveren, een schrijver. We maken een sprongetje naar het jaar 1980, het jaar waarin Otto Frank twee Duitsers, Ernst Romer en Edgar Geis, voor het gerecht sleept, omdat de heren zijn dagboeken als vals bestempelen en dit in de openbaarheid brengen. Arme Otto. Door de heren voor het gerecht te dagen vestigt hij de aandacht op een onderzoekscommissie. Het gerechtshof en de Bundeskriminalamt BKA op zijn claim dat alle schrijfsels authentiek zijn. Handschriftenexperts concluderen na onderzoek dat alle schrijfsels van dezelfde hand zijn. Hoera! Maar geschreven met een balpen uit 1951. Ai. Terwijl de schrijfster in 1944 door tyfus overleed. Kuch. De Bundeskriminalamt, gezellige rakkers, concluderen dat de hand die de schrijfsels schreef over de schreef is gegaan. De hand was niet van Anne. Reacties? In de comments. Graag. Nou, dat, dat is een heel mooi eh, artikel van eh, Roy. En ik raad het aan om het te lezen en om eens te duiken in het verhaal achter Anne Frank. En, en dan met name de rol van eh, Otto Frank, haar vader, die daar toch wel een, een, dubieus aantal dingen heeft gedaan. Als ik heel eerlijk moet zijn. Want ja, dat soort dingen doe je natuurlijk niet als je helemaal oprecht en eerlijk bent. Goed. Um, we gaan zo meteen eh, eh, nog even verder praten over eh, onder andere waarom Napoleon een uitzondering was. En dan nog wat algemene dingen. De situatie in Rusland. Even wat laatste berichten omtrent de ontwikkelingen rond vlucht MH370 van Malaysian Airlines. Maar jullie gaan nu eerst weer luisteren naar een stukje muziek. En om precies te zijn naar een heel mooi stukje muziek. Jullie gaan luisteren naar The Distance van Cake. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago, somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. no flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago, somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom he's still Bill Burns, cause he's going the distance. Distance van Cake van het album Fashion Nugget. Grijs gedraaid door uh, ondergetekende, eh, in dit geval ondergesprekte. Goed, Napoleon Bonaparte. The exception to the rule. Why? Een artikel dat ik vandaag tegenkwam op Above Top Secret. En wat ik graag ook met jullie eh, wil bespreken. Ehm, maar ik, ik, ik zie nu dat BB, Blackbox, zich meldt. Eh, ik vraag hem even of hij eh, er live in komt. Ding dong, ik denk het wel. Ik, we, gaan, eh, we gaan Blackbox gewoon even bellen, joh. En we zullen zien of hij reageert. We gaan het gewoon kijken. <laughs> we zullen zien. Want ehm, u hoort mij nu bellen naar Blackbox. Blackbox bellen. Oh yeah. Ja, ja. Maar eh, hij neemt hem nog niet echt op. Eh, hij is even wat met me aan het communiceren. Black Box. Komt u maar. Waar bent u dan? Ik... Oké, eh, ik verwacht even. <laughs> haha. Lol, en live communiceren in de show. Ja, ja, ja. Het kan allemaal in de QFF podcast. <clears throat> Ehm, ondertussen uh, laat ik jullie wel even naar een, eh, een tweede muziekje luisteren. Jullie gaan eh, luisteren naar uh, Soundgarden met het nummer Fell on Black Days. Ja, dat is waar ik jullie maar even naar ga, ga laten luisteren. dat was Soundgarden met Fell on Black Days. Mijn naam is Bafomet en eh, u luistert nog steeds naar de elfde aflevering van de QFF podcast series. En als het goed is, heb ik live Black Box hangen. BB, are you there? Goedenavond Bafomet. Hey, kijk, ik hoor je. Live, loud and clear. Ja, Zoals je... Even weer. Ja. En, en eh, zoals je meegekregen hebt, eh, we hebben nog een half uur. Dus we kunnen het eh, nog even over een aantal dingen hebben. Ja, ik, ik luister eens even zo mee. En ehm, als ik wat te zeggen heb, dan hoor je mij wel. Fijn, want een van de dingen waar ik wel benieuwd naar ben, is wat jij vindt van het hele verhaal omtrent de vermiste vlucht eh, vluchtnummer MH370 van Malaysia Airlines. Ja. Maar daar gaan we het zo over hebben. We, we, gaan eh, eerst even eh, kort het onderwerp waar ik het over wilde hebben voordat je er live in kwam, Napoleon. Daar wil ik het een korte stukje over voorlezen, als je dat goed vindt. ja, natuurlijk. Ga, ga je gang. Oké. General and Emperor Napoleon Bonaparte lived in a times of extremes. When it came to the change of power among national leaders, it was a process those times rarely saw happen smoothly or with a former leader to interview for opinion. They were often executed as a part of the transition process. Napoleon stands as an exception in, to this rule. This thread attempts to understand exactly, exactly how and why. Napoleon started life in a good position as a son within a good family. His life took shape early on with his military school experience and fighting in the French Revolution, where he rapidly saw promotion and found his calling in life. That this calling happened to include chaos through war across most of Europe was not yet known and could not be foreseen. As it happens, his calling would see both very positive and very negative results for a percentage of the known world at that time. Nou, het, komt erop neer dat het raar is dat Napoleon niet afgeslacht is. Hij is niet onthoofd, hij is niet geëxecuteerd. Uh, hij werd verbannen. naar uh, Sint Helena, Corsica geloof ik. Eh, ik bedoel, dat is toch vreemd, BB? Eh, ja, ja, dat hele Napoleon vooral is wel een beetje vreemd wat dat betreft. ja, want hij heeft natuurlijk heel veel dingen ingevoerd. In ons, wat wij hè, als moderne wereld zien nu. Ja, hij heeft, hij heeft een, hele grote bezem door Europa gehaald, dat klopt. En, en feitelijk heeft hij zelfs enigszins succes gehad. Ja, als je het zo gaat bekijken, dan eh, is, het, eh, ja, is, het, is, het allemaal goed gelukt. Ja, het is een, opmerkelijk mannetje. Ja, dat, was, dat is echt weer zo'n zo'n punt in de geschiedenis. Ehm, dat je zegt van... Eh, dat, dat, dat zo'n iemand dus eh, zulke grote veranderingen eh, teweeg kan brengen in, in, in, in, een, in een korte tijd eigenlijk wel. Ja, want als je, als je nagaat, hij had toen al een leger van ruim een half miljoen eh, soldaten. Ja, dat is, dat is, dat is, dat, is was enorm voor die tijd. Dat is voor die tijd ook veel natuurlijk. En het was een goed georganiseerd leger, hè? Ja, um, dat waren de Romeinen ook. Dus eh, het zal wel ergens, eh, de, de, de, de, kennis vanuit die hoek eh, zal wel toegepast zijn. Ja, want hij was ook wel van het symbolisme. Ja, ik bedoel, als, we kijken... kijk, als je dus, vooral in die tijden, als je de juiste man bij je had, en dan, dan kon je het gewoon heel erg verschappen. Het, het was trouwens ik, lees het net. Ehm, Napoleon eh, werd niet naar nou, Corsica. Ik zei Corsica, maar het moet zijn Elba. Elba, en Sint Helena. Dat zijn de eilanden waar hij naar eh, toe verbannen is. Ja, het is een, eh, ik, ik heb ooit voor zijn graf gestaan. En dat vond ik toch wel een aparte gewaarwording. Oh, oké. Het is om, omdat Assen, de stad waar ik eh, opgegroeid ben eh, in mijn jeugdjaren en daarna ook nog eh, nou, recent in, mijn recente verleden nog gewoond heb, is een stad die heel veel te danken heeft aan zijn broer. Of ja, ja Lodewijk Napoleon. En, die liggen naast elkaar begraven. Dus vandaar. Want je, je, je kan je vast nog wel herinneren dat wij bij dat graf stonden. Ja, dus dat, schiet me nou, dat schiet me nou net te binnen. Dat was, was een, een zuster van hem ofzo? of zo. Nou, Falkenstein. Ze zeggen oh. dat eh, Louise van Falkenstein eh, de een, dochter of een, ja, eh, in ieder geval een niet erkende dochter van Napoleon zou zijn. Nou ja, ze heeft in ieder geval een, een aparte graf wat dat betreft. Ja, een apart stukje land ook achtergelaten. Goed, eh, eh, dit is het Napoleon-onderwerp. Als mensen daarover meer willen weten, ik zal straks eh, een linkje plaatsen op QFF in de dump. Naar het best wel interessante stukje op Above Top Secret. Um, Ja, er zijn nog twee dingen. De, de situatie in Rusland en de vlucht van Malaysia Airlines MH370. Wat, wat, wat zou je als liefst, als liefst als eerste willen bespreken? Oh, dat maakt mij niet zo gek veel uit. Eh, misschien in Rusland even zo eh, nu je het daar toch als eerste over hebt. Want eh, ja. Er zijn, nou, laten we doen. Er zijn, er zijn grote, grote oefeningen aan de gang. zowel de NATO als Rusland. Ik meende dat vandaag Poetin ook aanwezig was bij een, een, een, een, grote Russische oefening waarbij zelfs nucleaire simulaties werden uitgevoerd. Wow. Zeg je nu echt nucleair? Ja, nucleaire simulaties, ja. Ehm, aan de andere kant hebben we de NATO. En die zijn ook eh, op dit moment bezig met een, eh, een eh, troepenmachtopbouw in, in de Oekraïne. En vooral de landen eromheen. wat er in de Oekraïne nu gebeurt is, dat zijn, het zijn vooral ehm, ehm, de, de, de, de instanties die daar nou geplaatst worden. Ja. Met, eh, vanuit Amerika gezien. En ja, het lijkt er toch op dat ze toch aan alle kanten proberen iets, te, iets in beweging te zetten. En, eh, en maar hopende dat Rusland dus eh, hierop gaat reageren. Maar tot zover doen ze dat nog niet. Ja, want ik, ik zag gisteren dat jij, jij postte een video in het topic over het gedonder in de voortuin van Rusland. En dat ging over uh, dirty bomb material seized in Ukraine. Ja, ja, dat hebben ze... Wat was dat eh, precies? ja, ze hebben dus weer nucleair materiaal gevonden, eh, zo out of nowhere. Dat doen ze de laatste tijd wel, wel op meerdere plekken. En, wie hebben dat gevonden? Wat zeg je? Wie hebben dat gevonden? Ja, het komt weer vanuit uh, de Amerikaanse hoek, zal ik maar zeggen, hè? Kijk, en ze doen, interessant. Ze doen, het niet alleen, met, uh, met nucleair materiaal, maar ze doen het, eh, wat je ook ziet in Syrië, met eh, chemisch en biologisch. Ja. En ehm, ehm, het, het, zijn berichten die kun je niet nagaan. Of ze, ze, worden zomaar ergens worden ze in één keer gezegd. Maar ze gebruiken dat als een, als een propaganda stukje lijkt het wel de hele tijd. En ze proberen dus of of via Syrië, Noord-Korea of via de Oekraïne proberen ze, het lijkt wel los ze, ja, ze willen echt gaan slag. Want, want sta je er wel eens bij stil dat de Amerikanen onderhand echt een paar honderd militaire basissen hebben over de hele wereld en dat Rusland dat, letterlijk is ingesloten? Dat klopt, dat klopt. Ehm, ehm, de president van eh, Amerika heeft volgens mij net zijn Azië Tour gehad, wist je nog? Of is nu weer terug? En um, ja, hij is daar, uh, eh, hij, hij heeft, uh, met eh, onder andere Singapore, als ik het goed heb, heeft hij onderhandelingen gemaakt en, en, klaargemaakt voor vier operationele basis. Dus ja, Kijk. ze zijn inderdaad de tang aan het samenknepen rondom, nou ja, zeg maar China en, en Rusland. En dat is misschien wel een mooie ehm, ezelsbruggetje, of een eh, sprongetje, naar, ehm, om vanuit Rusland een sprong te maken via de Amerikaanse basissen naar het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines. Want er is een basis, ehm, misschien ben je er bekend mee, want jij weet veel van vliegtuigen. Nou ja, dat, je naam Black Box suggereert natuurlijk al wat. Ja, en Diego Garcia, daar zou volgens vele geruchten mogelijk dat vliegtuig, die Boeing 777, heen gevlogen zijn. Ja, dat is, dat is een van de, de theorieën die eh, het internet eh, eronder doet. Ja. Ehm, ja, het blijft wel een heel... Kijk, er blijft continu komt informatie naar boven heen. En ehm, het, het lukt ze maar niet echt zeg maar, om er een punt achter te zetten. En ja, en dan is er nog weer de theorie dat er een zustervliegtuig is. En die hebben de Israëli's weer in handen. Dus, Klopt. Dus, ja, het is, het is een heel, heel groot complex verhaal. Maar ik, wat ik wel raar vind is dat ze niet... Eh, dat ze het heel erg moeilijk vinden om het, om het wrak sowieso weer te vinden. Ik wil, uh, eh, ja, het zijn, het zijn natuurlijk super uitgestrekte gebieden waar je over praat dat is waar. Maar als je dan ook kijkt waar ze dus de, volgens hun de laatste eh, wrakstukken zouden hebben gevonden, eh, daar het, eh, in het zuidwesten van Australië, daar is wel compleet de andere kant op gevlogen natuurlijk. Je bedoelt ten opzichte van Diego nou Garcia? Nou, nou, wat, hè, sowieso de route die die zou gaan vliegen, die zou richting, globaal richting Noord, Noordoost gaan. Ze vinden de wrakstukken 180 graden de andere kant op bijna aan het uiteinde van zijn ehm, bereik, zou ik maar zeggen. Maar die, die wrakstukken, want dat is een beetje mijn punt. We hebben tot nu toe alleen maar vage, blurry satellietfoto's gezien. Toch? met. het zijn altijd blurry foto's. maar bedoel, we hebben geen echte wrakstukken van dat vliegtuig gezien. Nee, en dan komen we ook even weer uit op, uh, op die blackbox. Mhm. Eh, die dat vliegtuig natuurlijk heeft. Eh, volgens mij zijn die blackboxen uitgevoerd met een, zogenaamd acoustic beacon. Ja. Die geactiveerd wordt bij aanraking van zeewater. Ah. En, ehm, nou, ehm, de technologie die we tegenwoordig hebben om eh, te luisteren in, in de zee. Uh, sonar en onder, onderwatermicrofoons, die zijn zo ja, door die geluiden die gaan eh, honderden kilometers ver. Dus ik, ik, snap eigenlijk niet wat het, eh, wat het dan weer voor moeite moet zijn om die blackbox te vinden, bijvoorbeeld onder water. Ja, eh, want er waren ook echt onderzeeërs op zoek, hè? Ja, ze hebben er wel een paar gebruikt, zelfs onbemande maar. maar ze hebben ja, tot nu nog geen, uh, geen, geen, geen gevonden, geen, geen, geen oliespoor, helemaal niks. Nee, en, en eh, eh, er is ook nog het vreemde verhaal van een Amerikaan aan boord van het vliegtuig. Die werkt voor IBM. En die zou een foto gestuurd hebben met zijn iPhone. Een opmerkelijk verhaal. En die foto zou verzonden zijn vanaf Diego Garcia. Ja, dat, dat is wel nauwkeurig eh, vastgelegd dus zijn, Klopt. Ja. Dat stond in de data van de foto. Ja, ze hebben ook volgens mij die telefoongegevens en trace. Ja, die hebben ze tot, de, eh, de laatste antenne maar die telefoon is heeft geüpload, hebben ze kunnen eh, traceren. En dat was inderdaad daar in de buurt, ja. Want er zijn wel... En, en dat is eh, opmerkelijk. Want dat eiland heeft wel gewoon civilians. Minder zo'n ja. 15 1600 man. En daar, daar, is gewoon een netwerk aanwezig. Kun je nagaan. Dat, dat, dat brengt me gelijk bij het volgende. Ik, ik ga een, eh, eh, ja, nog een muzikale versnapering voor onze luisteraars opzetten. En daar heb ik heel wel overwogen over nagedacht. Want eh, Blondie, de band en zangeres, die, die vieren hun 40-jarige jubileum. En ik dacht van, nou ja, een telefoon, uh, Diego Garcia. We gaan luisteren naar Call Me van Blondie. ook een suffert. Ik kom er gewoon achter nu, sorry mensen, dat het nummer Komi van Blondie gewoon op half volume stond. Ik had de volumeschuif niet helemaal opengezet. Mea culpa. Mensen, jullie zijn terug bij de elfde aflevering van de QFF podcast. Mijn naam is Bafomet en aan de andere kant zit... Blackbox. Helemaal. En eh, ja, we, hadden het eh, net al even over de mysterieuze vlucht van Malaysia Airlines die verdwenen is. En ja, ja. dat is... Ja, het blijft vaag hè, BB? Ja, dat is... Uh, wordt, bijna steeds mooier, zou ik maar zeggen. Ja, ja. het... er is nog geen definitief eind aan. En zolang nog geen definitief eind aan zit, zullen de speculaties en de theorieën en natuurlijk eh, hier en daar dus blijkbaar eh, eh, informatie naar buiten komen die dus het verhaal nog even ja, onder de schijnwerpers brengt af en toe. Nou, we, blijven dat gewoon ook in de toekomstige afleveringen van de QF podcast series in de gaten houden. en ik, ik, las dat jij ook nog iets had. Er was een, een aardbeving in Mexico. Ja, we hadden het eh, de vorige podcast geloven met eh, het aantal aardbevingen wat we wereldwijd dus mooi in de gaten kunnen houden. maar we zien nu bijna elke dag wel een, eh, een redelijke klapper ergens. En deze is van een paar uurtjes geleden, zie ik net. Oké. Mexico, Mexico gebied. En hoe zwaar was hij? 6,4. Ehm, Dat is redelijk, ja, ja, dat is een, eh, alles boven de 6. Dat is wel eh, eh, interessant om te volgen. En ehm, je ziet ook direct al een paar naklappers. Oké. Dus, ja, dat, dat is dat gebied, dat zit zeg maar, als je op de kaart kijkt, goed ten zuiden van Yellowstone. En het Noord-Amerikaanse plaats, Noord Creighton, zoals ze dat noemen. Iets om in de gaten te houden dus. Ja, want um, ja, je ziet dus eh, ja, wereldwijd zie je dus een, een duidelijke uptick. Zeker de laatste maand zie je een behoorlijke uptick aan eh, aardbevingen. En, niet alleen eh, aardbevingen, vulkanen die actief worden. Ze hebben zelfs, ze hebben zelfs hebben. ze een uh, asfaltvulkaan gevonden. Dat is ook wel heel apart om te zien. Oké. Okay. Daar komt dus geen lava naar boven, maar asfalt. Raar. Ja. Ja, en zo eh, hebben ze ook op sommige gebieden hebben ze meer uh, seismografen de grond ingedrukt. Omdat dus gewoon heel veel gebieden nou actief worden. En, en kan het te maken hebben met de zon die weer een flare uitbarsting heeft gehad vandaag? Ja, dat, dat kunnen we dus weer mooi samenvatten. De zon had vandaag inderdaad een M-flare. Dat is een, de volgende stap is een X. En uh, eh, M-Flare is een, een, redelijke, redelijke flare. En je ziet bij Rempel dus, dat er dus, uh, een, nou, dus binnen uren hier op aarde dus het effect al eh, te zien is. in dit geval dus weer een klapper erbij. Een aardbeving. Ja, de aarde is actief. Net als onze zon. De aarde is actief, ja. En de zon is ook actief. Niet zo actief als die moet zijn. En ja, het, heeft, eh, het is allemaal verbonden met elkaar en dat, dat komt nog steeds meer naar buiten. Dat dus eh, gewoon alles met elkaar verbonden is en alles wel invloed heeft. Eh, ik, zeg, we are all one. Ja, ehm, planeet verandert. wij veranderen. En, en, en zo is het ook gewoon echt. Ja, ik... simpeler dan dat kan het ook beter doen. nou ja, dat is eigenlijk wel een eh, mooi iets om de elfde aflevering van de QFF podcast series mee af te sluiten. En eh, dat doen we onder eh, het genot van onze eindtune Blackbox. Mijn naam is uh, Pavelmet. En jouw naam is... Blackbox. En dit was de elfde aflevering van de QFF podcast series. En eh, wat mij betreft eh, tot de volgende keer. En wat jou betreft... Een hele fijne avond mensen. Geniet ervan. Dag, <laughs> dag. Música